7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Drie leden van de Raad van Commissarissen van afvalverwerker AEB... stappen op naar aanleiding van de problemen bij het bedrijf. AEB legde begin deze maand vier van de zes verbrandingsovens stil... om veiligheidsredenen. Daardoor kwam ook het ophalen en verwerken van afval... uit andere delen van het land in gevaar. Vorige week werd AEB van de financiële ondergang gered... en werden twee nieuwe commissarissen aangesteld. De Duitse minister Seehofer van Binnenlandse Zaken heeft zijn vakantie afgebroken... vanwege het incident op het Centraal Station van Frankfurt... waarbij een man een moeder en haar kind voor de trein duwde. De jongen van acht kwam om het leven, zijn moeder kon op tijd wegkomen. Daarna probeerde dezelfde man ook nog iemand anders voor de trein te duwen. Seehofer spreekt van een gruwelijke daad. De 40-jarige Eritrese verdachte is opgepakt en zou de slachtoffers niet kennen. Taxidienst Uber heeft sinds vandaag in Nederland een knop in de app om discriminatie te melden. Aanleiding is de weigering door een Uber-chauffeur om in Amsterdam een drag queen mee te nemen, ruim twee weken geleden. De melding kan zowel door chauffeurs als door klanten worden gedaan. En Uber kan dan bijvoorbeeld een waarschuwing geven of iemand de toegang tot de app ontzeggen. Medewerkers van Apple luisteren mee met persoonlijke gesprekken van gebruikers. Het gebeurt bij zogeheten analyses om de virtuele assistent Siri te verbeteren. Dat heeft een anonieme medewerker van de computergigant gezegd tegen The Guardian. Medewerkers hoorden volgens de klokkenluiden onder andere gesprekken tussen patiënt en dokter, seksgeluiden en drugsdeals. Siri wordt vaak per ongeluk geactiveerd. Eerder werd bekend dat ook de virtuele assistenten van Google en van Amazon meeluisteren naar Nederlandse gesprekken. Het weer. Vanavond wordt het helder, koelt het af. Minima vannacht rond 14 graden met kans op een mistbank. Morgen eerst zonnig, geleidelijk overal stapelwolken... en kans op een regen- of onweersbui. Met een matige zuidelijke wind wordt het 25 tot 29 graden.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 Baby, what song you make me want? Ik blijf dit toch zo'n lekker nummer vinden. Florida Georgia Line met Cruise. Ze hebben onlangs een nieuw album uit. Dat heet Can't Say I Ain't Country. En ik ga je alvast vertellen dat dat volgende week het Spotlight album gaat worden. Dus als je suggesties hebt welke vier nummers je van dat album zou willen horen... stuur dan even een mailtje naar info.nashvilleradio.nl We gaan verder met Crystal Gale. En uh, leuke bijkomstigheid is natuurlijk dat zij het jongere zusje is van Retta Lynn. 1983 zette zij het volgende nummer op de plaat, The Sound of Goodbye. We kiss goodnight and we turn out the lights. We lay side by side in the dark. And we're waiting for sleep or a spark. But the night's on the run. a true love going down. We can talk about. Gale. Soms merk je dat eh, country-artiesten of bluegrass-artiesten toch heel goed ook doen met hun kinderen. Dat wil zeggen de muzikale opvoeding. Want de volgende zangeres is niemand minder dan de dochter van Rhonda Vincent. Sally Berry heet ze en het is bluegrass van de bovenste plank. We missed you in church last Sunday. de Nashville Spiegelplaat. Het origineel kwam in 1998 uit. Toen werd het door Garth Brooks op de plaat gezet. En in 2001 werd er een album uitgebracht, American Duets. En dat album werd uitgebracht door Benny Nijman en Tony Willey. Dus je gaat nu twee keer luisteren naar Tupina Coladas. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I was feeling the blues, I was watching the news... this fella came on TV.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 All I need is a little you. All I need is a little you. All I need is a little you. A little you on my mind. Whoa. are some days my head's filled up with worries But today there's just one thing on my mind I don't need a brand new car, I'll just keep walking I don't care as long as you are by my side I don't care if the world stops turning always keeps me running One thing that gives meaning to my life Whoa, oh, all I need is a little you All I need is a little you All I need is a little you A little you on my mind Whoa don't need a credit card to keep me rolling. Money doesn't matter anyway. You always wonder why I'm still laughing. And if you ask me, this is what I'll say. Mm -mm. I don't care if the world En zo heet de single van The Young River, A Little You On My Mind. Het blijft een van mijn favoriete singles. Ze hebben er inmiddels al een flink aantal uitgebracht. Maar dit blijft mijn favoriet. 2018, dat was het jaar van Diane. En zij is een Latijns-Amerikaanse country-artieste... Die, de volgende, die het volgende nummer op de plaat heeft gezet. Andalé Yeehaw. weekend fiesta. Come with me, my treat. Sipping my margaritas together. Yeah, I know where we can go. Where smoke tequila flows from my lips to my feet. Free Radio. dat dat je opvoeding is geweest. Chris Young en Raised on Country Music. Hij won in 2006 het programma Nashville Star. En sinds die tijd is ook hij niet meer weg te denken uit de hedendaagse country muziek. We gaan verder met Blue Country. Here's That Summer Long. in some sleepy town. pulled up with the windows down. That song from the past was 17 And my car became a time machine And all those years just disappeared I could almost see my Janie beside me bare feet up on the dash And the boy I was was stirred up inside me Tugging my heart and taking me back had my first car I grabbed my brand new keys and my old guitar I picked up my girl Man, I own the world And the minute that we parked out on White Lake Road Looks like I've got a tiger by the tail. Well, I thought the day I met you, you were meek as a lamb. Just the kind to fit my dreams and plans. Now the pace we're living takes the wind from my sails. And it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see be much when you get through with me. While I'm a losing weight and I'm turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. the lights are filmed. There ain't no way to slow you down. I'm just about as helpless as a leaf in a gale, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm Looks like I've got a tiger by the tail. 1964 alweer. Buck Owens en I've Got a Tiger by the Tail. We gaan verder met een formatie die uit Alabama komt. Hun eh, stijl van muziek is een beetje Americana bluegrass, Canaan's Crossing en Closer Than a Brother. Never I am lost in the battle. The worst of me seems to show The trials of peace I long to know Action. luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Wrapped in the love of your golden heart Hold my hand and lead the way Wrapped in the love of your golden heart light and make it stay. Time will heal, that's what they say. But no one knows the pain I feel. Be my guide, my helping hand. Lead me out this sick land. that's what they say. But no one knows the pain I feel. Be my guide, my helping hand. Lead me out this toxic land. lead me out this heartsick land. Lead me out this heartsick land. Huis België, Rosewood Tales en The Golden Heart. Het is weer tijd geworden voor het Spotlight album. Je gaat luisteren naar de twee laatste nummers van dat album. Het is trouwens een album die heel gevarieerd is. Er staan ook een hele hoop mooie ballads op. Maar ik heb toch gekozen voor de wat meer up-tempo nummers. Het album is Take This Ride van de zangeres Maartje uit Nederland. Je gaat achter elkaar luisteren naar Falling and Loving en daarna Remember the Rain. Dit is het Nashville Spotlight album. Unlock yourself, let time go by. got lost in the blink of an eye. Questions rise, they rise and fall.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 It's cool once you catch it, can't keep your feet common ground. weg was te denken uit de Nederlandse hitlijsten en countrymuziek toen we heel populair maakten. Shania Twain en Rock This Country. Country maken ze ook in Melbourne, Australia. Ik kan beter zeggen Bluegrass Americana Country. Het is een mengeling van deze stijlen, maar het is hele lekkere muziek. Mustard Courage en Fire in Her Fingers. She's got fire in her fingers, flames are gonna throw. Well, I'm too scared to hold her hand or even get too close. We don't need no gasoline to fuel this fire, no. She's got fire in her fingers and she's burning down the road. She's so sweet and harmless, her strings go up in flames. I never will compare to Saint Claire. Little Saint Claire, I don't believe it. Little Saint Claire, it just ain't fair. Walked into the room and ripped my heart out, held my chest. Stole my dreams without a single care. I never can compare to Saint Claire. She's got fire in her fingers, flames I'm gonna throw. Well, I'm too scared to hold her hand get too close. We don't need no gasoline to fuel this fire, no. She's got fire in her fingers. She's got fiery fingers, flames are gonna throw. I just can't hold her hand, we get too close. We don't need no gasoline to fill this fire, no. het is alweer tijd geworden om de laatste vocalen aan je voor te gaan stellen. Nashville zit er weer op, maar niet getreurd. Volgende week zijn we natuurlijk weer bij je. En mocht je meer willen weten waar Nashville uitgezonden wordt... of hoe je een programma terug kunt luisteren... kijk dan even op www.nashvilleradio.nl. Zoals ik al zei, de laatste vocalen staat voor je klaar.